Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna een kwart van alle politiemensen zegt dat ze wel eens zijn bedreigd door criminelen. Vooral wijkagenten en mensen van de recherche zijn doelwit. Vroeger gingen dreigberichten vaak over de politie als geheel... maar nu zijn ze meer op de man of vrouw gericht. De boeven hebben bijvoorbeeld privé-informatie... zoals een woonadres of kenteken... of ze weten waar de kinderen van politiemensen naar school gaan. Het wil maar niet lukken om de kloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Er is een ranglijst van kansengelijkheid. Nederland blijft daarop voor het derde jaar op rij steken op plek 28. Het gaat wel ietsje beter, maar de kleine stapjes die wij hier zetten... vallen in het niet bij de reuzensprongen in onder meer Ierland, Spanje en landen in Scandinavië, zegt het AD. in de Tweede Kamer gaat het vandaag over vuurwerkbommen en andere explosieven. Criminelen hebben in de eerste vijf maanden van dit jaar al bijna 500 aanslagen gepleegd... In bijna een kwart van de gevallen wordt de dader gepakt. Maar meestal zijn het alleen de uitvoerders. Soms zijn het jonge kinderen, zegt de politie. Deze verdachten eh, die zijn gemiddeld zo 23 jaar oud. Maar er zitten ook jongens van 13, 14 bij. En ze hebben, zijn heel vaak met de politie in aanraking geweest. Er zijn maar 17% eh, die nooit met de politie in aanraking is geweest. De rest zijn allemaal bekenden. De politie vindt dat er een speciale vuurwerkbom taskforce moet komen... om aanslagen te voorkomen, daders harder aan te pakken... en betere zorg te kunnen leveren aan slachtoffers. mensen die vannacht het live kanaal van de NASA op YouTube zaten te kijken... zijn zich rot geschrokken. Er was een gesprek te horen tussen een NASA-arts op aarde... en astronauten in het internationale ruimtestation. Het leek erop dat iemand aan boord onwel was geworden. Step procedure 5.180 for suited hyperbaric treatment Section 3 for oxygen post splashdown. That would be my recommendation. Ja, je hoort het. Noodprocedure 5.180 sectie 3. Er moest iemand zo snel mogelijk in een drukpak worden gehesen. Bleek niet zoveel aan de hand. Het noodgeval was niet echt, maar een oefening die per ongeluk te volgen was op het NASA YouTube kanaal. Het weer nog, vooral in het noorden vandaag wat buien. Op de meeste andere plekken blijft het droog... en zijn er tussen de wolken door best wat opklaringen met zon. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er door de werkzaamheden op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend. Dat kost je een kwartier extra... En er staat ook een lange file op de N247 van Horen naar Amsterdam... tussen Edam en Broek in Waterland.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 Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot's changed since I seen you last. She said, What would you do if your son was at home crying all alone on the bedroom floor? Cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money. And his daddy's gone. Somewhere smoking rock now time now So for you, this is just a good time But for me, this is love all night Girl, you ain't the only one with a baby That's no excuse to be living all crazy Then she looked me right square in the eye I said, every day I wake up hoping to die She said, nigga, I know about pain Cause me and my sister ran away So my daddy couldn't rape us Before I was a teenager I done been through more This shit you can't even relate to What would you do if the sun was at home? Crying all alone Yo wait hold up hold up hold up hold up Stop the record yo stop the record Yo shorty you ain't gotta be going out like this man Hold up What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse what would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know what my mother can do it. Maybe you can do it. What would you do if the summer's at home? He's crying all alone on to bed full of clothes cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for him. The money and his daddy's gone. So we're smoking right now. In and out of lockdown. I ain't got a job yeah. home. Crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money, and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is what I call life. Come on. What would you do if your son was at home? Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry And the only way to feed him is to sleep with a man For a little bit of money and his daddy's gone Somewhere smoking right now, in and out of lockdown I ain't got a job now So for you, this is just a good time But for me, this is what I call life mm.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 andere adviezen voor het voortgezet onderwijs dan voorheen, meldt de Volkskrant. Er zijn een kwart minder VWO-adviezen gegeven. Tegelijk lijken kansarme kinderen hogere adviezen te krijgen. In Australië is een nieuwe soort pterosaurier gevonden. De vliegende dinosaurier leefde dus zo'n 100 miljoen jaar geleden. De botten die nu zijn gevonden vormen het meest complete skelet dat tot nu toe in Australië is ontdekt. Het weer in het noorden vandaag enkele buien. Elders blijft het droog en ook wat zon. Het is 16 tot 19 graden.